Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaat meer geld naar de salarissen in de zorg. Het demissionaire kabinet trekt daar jaarlijks 675 miljoen euro voor uit. En om het te betalen gaat de zorgpremie, die je iedere maand betaalt, omhoog. Er komt per maand ongeveer een euro bij. Veel partijen hadden liever gehad dat dat was gedaan door grote bedrijven meer belasting te laten betalen. Onder meer de SP, SP is daar niet blij mee. Het gaat erom dat dit demissionaire kabinet niet uitvoert wat deze Kamer wil. Namelijk die zorgsalarissen omhoog. Keihard nodig. Goed nieuws dat het gaat gebeuren. Maar nou, deze Kamer heeft wel degelijk uitgesproken dat het verhogen van die winstbelasting de manier is waarop wij dat willen betalen. Premier Rutte zegt dat het volgens de wet zo niet geregeld kan worden. Het kabinet is wel van plan om mensen die het moeilijk kunnen betalen wat meer zorgtoeslag te geven. Vanaf dit weekend moet je je corona-check-app laten zien als je bijvoorbeeld naar een restaurant of bioscoop wil. Maar er zijn helemaal niet genoeg BOA's om te controleren of dat ook echt gebeurt, zegt de BOA-bond. Wat we nu met elkaar afgesproken hebben is dat we eerst de periode even aan gaan kijken en dat we voornamelijk toezicht houden. En daarbij niet en aangeven wat de verbeterpunten moeten zijn. Er zijn 2500 tot 5000 extra boa's nodig om bezoekers in de horeca vanaf komend weekend echt goed te kunnen controleren. De leeftijdsgrens voor het kopen van energiedrankjes in de supermarkt moet van 14 naar 18 jaar. Die oproep doet Foodwatch. Uit onderzoek van die stichting blijkt dat supermarkten zo'n leeftijdsgrens wel willen. Maar dan moeten alle supermarkten meedoen. Zo'n leeftijdsgrens bij energiedrankjes is belangrijk om de hoge verkoop en consumptie van deze ongezonde drankjes bij kinderen tegen te gaan. En ook bij jongeren. Je ziet eh, dat jongeren heel vaak energiedrankjes drinken. Maar eigenlijk is dat helemaal niet goed voor hun gezondheid. Want je kunt er hartkloppingen en slaapproblemen van krijgen. Eh, nu hebben alleen de Lidl en de Aldi een leeftijdsgrens van 14 jaar. Het weer. De bewolking neemt toe vanmiddag. In het noordoosten kan ook wat regen vallen. Het wordt een graad of 19. Morgen af en toe zon en 19 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB.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 Middeninkomens in de zorg gaan er daardoor straks 1,5 op vooruit. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal veel sterker gegroeid dan gedacht. Volgens een nieuwe raming van het CBS kwam de groei uit op 3,8 ten opzichte van het eerste kwartaal. Nederlandse sporters die meedoen aan de winterspelen in Peking... worden niet verplicht om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt NOC-NSF naar aanleiding van de verplichting voor Amerikaanse atleten. Het weer, zonnig, vanuit het noordwesten neemt geleidelijk de bewolking toe.